7 uur. Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Griekenland komt pas deze ochtend met een lijst met hervormingsplannen... die Europa eist voor het verlengen van de financiële steun. Afgelopen nacht verliep om 12 uur een deadline... maar de Grieken hadden meer tijd nodig. De eurogroep is akkoord gegaan met het uitstel. De Griekse voorstellen worden later vandaag... door de Europese ministers van Financiën telefonisch besproken. Regeringspartijen VVD en PvdA hebben tijdens het lijsttrekkersdebat in de Eerste Kamer de rijen gesloten gehouden. De inzet was dat ze op de goede weg zijn en dat ze van plan zijn samen door te gaan, ook als de uitslag van de statenverkiezingen volgende maand tegenvalt. Gisteravond debatteerden acht partijen in Nieuwsuur, onder meer over de aanpak van terreur, het zorgbeleid, energie en werkgelegenheid. Artsenorganisaties en grote gezondheidsfondsen lanceren vandaag de persoonlijke gezondheidscheck. De online test is een antwoord op de wildgroei aan commerciële gezondheidstesten die volgens de artsen vaak onbetrouwbaar zijn. Ze leiden volgens hen vaak tot onnodig en duur vervolgonderzoek. Winkelketens als Hema, Xenos, Action en C1000 nemen nog te vaak oude lampen niet aan voor recycling, terwijl ze daar wettelijk wel toe verplicht zijn. Dat blijkt uit een test van de Consumentenbond. Volgens de bond wordt bij een zesde van de winkelbezoeken de kapotte spaarlamp geweigerd of gewoon weggegooid. Nieuw overleg tussen de Universiteit van Amsterdam en de actievoerende studenten in het Bungehuis heeft niets opgeleverd. De studenten bezetten sinds anderhalve week het faculteitsgebouw. Ze eisen minder bezuinigingen en meer inspraak. Nu er geen akkoord is, wordt het Bungehuis waarschijnlijk op korte termijn ontruimd. In de Amerikaanse staat Californië zijn twee mannen die van plan waren om zich aan te sluiten bij terreurorganisatie Al-Qaeda veroordeeld tot 25 jaar cel. De twee kregen volgens justitie in het zuiden van Californië een vuurwapentraining. Ze wilden uiteindelijk naar Afghanistan om daar Amerikanen aan te vallen. Het weer is vandaag wisselend bewolkt en er vallen enkele buien. Daarbij kan het onweren. Later vandaag is het vaker droog en krijgt de zon meer ruimte. Het wordt 7 of 8 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad korte files op de A15 Gorkum-Rotterdam... bij Hardingsveld-Giessendam 2 kilometer. Richting Europoort op de A15 bij Hoogvliet 2.